uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee mannen uit Oekraïne zijn hier vrijgelaten om tegen de Russen te vechten. Dat heeft de rechtbank van Middelburg besloten. De twee zaten vast voor mensensmokkel en moesten hun rechtszaak nog afwachten. Maar ze wilden graag hun thuisland verdedigen en daar zijn de rechters akkoord mee, vertelt de persrechter. Dat heeft ermee te maken dat de verdachten grote en serieuze zorgen hebben over het lot van hun familie in hun thuisland... En dat zij hebben aangegeven dat zij graag gehoor willen geven aan de oproep van Zelensky... om naar huis te komen en hun land te verdedigen. De rechtszaak tegen de twee gaat trouwens wel gewoon door. Als de rechtbank hen oproept, moeten ze meteen weer terugkomen. In Utrecht is vanochtend de tramaanslag herdacht. Precies drie jaar geleden schoot Gugman T. bij een tram om zich heen. Vier mensen overleefden dat niet. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij de herdenking. Dat was een indrukwekkend moment. Er werd een eh, minuut stilte gehouden, er was een toespraak... en er werden bloemen gelegd door nabestaanden, hulpverleners en mensen uit de wijk. Het maakt hij nog steeds ontzettend veel indruk. Het was voor het eerst dat de herdenking met publiek was. Door corona was dat de afgelopen jaren niet mogelijk. Tot nu toe is ruim 150 miljoen euro opgehaald voor Giro 555. Begin deze maand was er op radio en televisie een nationale actiedag voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Er werd toen ruim 100 miljoen euro ingezameld en de teller blijft dus oplopen. Gisteren heeft het Rode Kruis een WhatsApp-hulplijn geopend voor Oekraïners die naar Nederland zijn gevlucht. Op de eerste dag gisteren zijn daar 30 berichten op binnengekomen en de vragen lopen erg uiteen. Van waar kan ik luiers vinden voor mijn baby... tot hoe kan ik helpen en kan ik zelf vrijwilliger worden bij het Rode Kruis. Willem Engel blijft twee weken langer vastzitten. De voorman van Viruswaarheid werd deze week opgepakt op beschuldiging van opruiing via social media. Het OM verdenkt hem ervan dat hij andere mensen ertoe heeft aangezet strafbare feiten te plegen. Drenthe is de schoonste provincie van Nederland. In die provincie zijn tussen 2014 en 2020 de minste boetes voor het dumpen van afval uitgedeeld. In Zuid-Holland ging het minder. Die eindigde onderaan de lijst van schoonste provincies. Het weer nog, ook vanmiddag zonnig, wel wat stapelwolken. Dit weekend ook een zonnetje, maar het gaat harder waaien en daardoor voelt het wat frisser.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 Het Internationaal Energieagentschap bepleit een autovrije zondag in steden... om een oliecrisis te voorkomen. Het heeft een tienpuntenplan gepresenteerd om de behoefte aan olie te verkleinen... en de energiecrisis de baas te worden. Dat is nodig door de invasie van Oekraïne en de strafmaatregelen tegen Rusland. Het land zal daardoor veel minder olie exporteren. Een commissie onder leiding van de Friese commissaris van de Koning Brok... moet een nationale herdenking van de coronapandemie voorbereiden. De datum voor die nationale herdenking moet nog worden bepaald. En op een plein voor het stadhuis van Lviv in West-Oekraïne... zijn 109 lege kinderwagens neergezet... als symbool voor de baby's en kinderen die zijn omgekomen in de oorlog in Oekraïne. Volgens de Oekraïense autoriteiten raakten ook 130 kinderen gewond. Het weer, vannacht koelt het af tot rond het vriespunt. Ook morgen zon bij graad of 13.